Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tienduizenden mensen blij de straat opgegaan. Ze vierden dat Iran afgelopen dag met zes wereldmachten de basis legde voor een atoomakkoord. De landen werden het eens over de belangrijkste zaken om eind juni met een akkoord te komen. Daarmee zou er een einde komen aan jarenlange sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Obama noemt de atoomafspraken historisch. Bij de terreuraanval op een universiteit in Kenia zijn 147 doden en 80 gewonden gevallen. Iedereen die nog vermist was, is terecht, zodat het aantal slachtoffers waarschijnlijk niet verder zal stijgen. De aanval duurde 13 uur en werd gepleegd door leden van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab. Volgens een woordvoerder van die beweging zijn alle slachtoffers christenen en zijn moslims ongemoeid gelaten. Minister Schippers heeft reclamespotjes verwijderd van de zorgcampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ze stonden op de campagnewebsite. De reclamecodecommissie had kritiek en vindt dat de spotjes het vertrouwen schaden in reclame. De FNV had een klacht ingediend omdat de reclame veel te positief zou zijn over veranderingen in de zorg. Eerder zei de minister nog dat ze de spotjes online wilde houden. De Franse Europarlementariër Jean-Marie Le Pen staat nog volledig achter zijn uitspraak over de gaskamers uit 1987. Dat zei hij op de Franse televisie. Destijds noemde Le Pen de gaskamers een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen de leider van het rechtsnationalistische Front National. Zijn dochter Marine, nu leider van de partij, heeft direct afstand genomen van de woorden van haar vader. Het weer, vannacht opklaringen, overdag in het noorden en oosten van het land droog en wat zon. In de rest van het land bewolking.